Ze zouden in september willekeurige voorbijgangers hebben geslagen met honkbalknuppels. De verdachten zijn tussen de 15 en 23 jaar. Volgens de Groningse politie gebruikten ze eerst drank en drugs en gingen ze daarna de straat op. Vooral andere jongeren werden in en rond Musselkanaal met een honkbalknuppel bewerkt. Sommige slachtoffers werden zo ernstig toegetakeld dat er volgens de politie sprake is van poging tot doodslag. De twee jongens van 12 en 13 uit Urk zitten hun voorarrest thuis uit. Gisteren besliste het OM dat de jongens drie dagen langer vast moesten zitten... wegens hun mogelijke betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Dirk Post. De twee jongens hoeven vanwege hun leeftijd niet in een cel te zitten, maar blijven wel verdachten. De derde verdachte, een jongen van 15 uit Urk, zit wel in de cel. Hij wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De man die wordt verdacht van de moord op de eigenares van een Amsterdams kinderdagverblijf... heeft jaren geleden in Turkije al iemand doodgeschoten. Dat werd bekend aan het begin van de rechtszaak in Amsterdam. De verdachte zat in Turkije een straf uit wegens die moord... maar ontsnapte uit de gevangenis. De eigenares van de crash, een vrouw van 32, werd in augustus voor de deur van de crash doodgestoken. Het internationale strafhof in Den Haag is begonnen met het proces tegen twee mannen uit Congo. Ze worden verdacht van moord op meer dan 200 dorpelingen in Oost-Congo tijdens een stammenoorlog zes jaar geleden. Ze zijn ook aangeklaagd voor zaken als verkrachting, seksuele slavernij, plundering en het inzetten van kindsoldaten. Het strafhof heeft in het dorp Bokoro in Oost-Congo een tv-scherm laten plaatsen, zodat de dorpelingen de eerste dag van het proces kunnen volgen.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 I can feel. the stars.